Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Prins Johan Friedrich vakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt berichten hierover in de media. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar hij is nog niet buiten levensgevaar. Prins Johan Frieso is volgens de burgemeester van Leg na 20 minuten gered en naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Het is niet duidelijk of er meer mensen onder de lawine bedolven zijn geraakt. Ook is niet bekend met wie hij op de piste was. Volgens premier Rutte zijn koningin Beatrix en prins Willem-Alexander ongedeerd. De 43-jarige Johan Friso is de tweede zoon van koningin Beatrix en is getrouwd met prinses Mabel. De afgelopen dagen heeft het zwaar gesneeuwd in Leg, het wintersportstadje waar de Oranjes elke winter verblijven. Er werd al dagen gewaarschuwd voor lawines. Het tekort op de begroting is vorig jaar hoger uitgekomen dan eerder was voorspeld. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van 4,2 het is 4,8 geworden. Volgens premier Rutte zijn er overschrijdingen in de zorg en vallen de belastinginkomsten tegen. Dat is normaal bij een tegenvallende conjunctuur, zei hij. Rutte benadrukte dat de meeste departementen minder hebben uitgegeven dan geraamd. Scholen worden verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit. Minister van Bijsterveld had dat al eerder gezegd in de Tweede Kamer en het kabinet legt een voorstel daarover nu voor aan de Raad van State. Voorlichting over homo's wordt opgenomen in de zogenoemde kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het is aan de scholen zelf om daar inhoud aan te geven, zegt Van Bijsterveld. De minister zag eerst weinig in de verplichting omdat ze bang was dat er steeds meer in de kerndoelen zou komen, maar met het besluit komt ze tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Het weer. Eerst droog, vannacht steeds meer bewolking en regen. Morgen opnieuw bewolkt en op steeds meer plaatsen regen bij een graad of 10. Namorgen een aantal dagen kouder, met vorst in de nacht en zondag kans op winterse buien. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in de Randstad van 3 kilometer en langer staan nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4.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 If things go wrong, we can knock it down. words have two meanings But there's one thing on my mind It's all for you mm. And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on Now, I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're getting down out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you go right and frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done, I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking And it's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Charlie Brown van Coldplay natuurlijk. Voor Achera met een Lego huis. Lego hout. Lego hout. Klinkt mooi, Lego huis. Ja. En je hoort ook dat eh, Niels aanwezig is. Ja. En Niels is ook aanwezig. Ja. En de ene Niels gaat zo weg en de andere die blijft. Gelukkig gezellig bij mij en eh, bij het programma. En eh, het is natuurlijk nog ongeveer tien over vijf. Om kwart over vijf is een persconferentie vanuit Oostenrijk. We houden jullie natuurlijk ook op de hoogte via de radio. En ehm, wat kan je nog meer verwachten deze uitzending? Niels, verkooien. Ja. Vertel Jij weet het wel, hè? Ik. Ja, wie krijgen we straks? Als het goed oh, is. Straks. Een beetje mazzel. Een beetje mazzel. Krijgen wij de enige echte. De echte. De echte. Ja. Rinus. Zanger Rinus. De zanger Rinus. Sirinus de zanger. Die eh, hebben we straks in de uitzending. Uh, ontzettend diep interview met hem. <laughs> Heel diep. Ja. Eh, Over de bol. Ik moet even vragen of hij mijn piek heeft gezien. Oh, ja, ja. Wil je dat alsjeblieft even aan gaan? Ja. ik heb wel een hele leuke vraag over Ramona, Deborah en al zijn andere vriendinnetjes. Ja, okay. als chickies, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En natuurlijk, hey Marloes. Wil met je onder de douche. Even lekker voelen aan je. Nou, nou, nee, dat niet. Dat niet. Dat nou, niet. <laughs> en eh, ja, voor de rest eh, hoor je natuurlijk ook nog het laatste nieuws. En uh, eigenlijk alles wat er is. En wat er speelt in deze wereld. Bijvoorbeeld dat, hoe noem je die band? Nee, dat noem je geen band. Ik weet niet hoe je ze noemt. Ehm, ik ben het kwijt. Wat zou ik nou zeggen? Weet ik niet. Ja. ik, alles faalt bij mij vandaag. Het is heel slecht. Mhm. We gaan luisteren denk ik naar Sweeter van eh, Kevin Kevin DeGraw. Ik kent hem niet. Kennen jullie hem? Ik ken hem. Ja. Ik ken hem ook. En hij maakt hele goede muziek. En je hoort het nu. Sweeter. Kevin De DeGraw. Ja je hoorde Drive By Me van eh, natuurlijk van Train, een nieuwe nummer. Bij ons het weekend natuurlijk. En je hoorde ervoor Snoppeltol met In The End. En als het goed is staat Niels klaar bij de plug-in. En dat is natuurlijk de oude pick-up plaat. Niels. Take it away. Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning! Greased lightning! We get some overhead lifters and four-barrel cars, oh yeah! Keep talking, whoa, oh, keep talking! Fuel injection cut off, plated rods. oh yeah! I'll get the money, I'll get you get the money! With the four speed on the floor, they'll be waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be Nou, ja, cruise natuurlijk. Via de pick-up. Wat een geluid zeg. Ongelooflijk. Van jou en dan van de Ja, ding. ja, dat sowieso. Wat echt, oh, dat gaan we vaker doen. Ik heb het nou al door. Gewoon een plaat, hè, dames en heren. Ik weet niet of jullie het door hadden, maar we hadden echt een plaat. Ja, we gaan ook vader Abraham draaien, denk ik zo, toch? Vader, dat met de smurfen dan, hè? Ja, met de smurf. De smurf en dan. Doen we zo wel even. Even kijken, wat gaan we doen? Er is nog steeds geen persconferentie, dus eh, daar wachten wij natuurlijk ook een beetje op. Ja. Uh, in dit tussentijd draaien we gewoon nog wat muziek, denk ik. Ja, precies. Ehm... Ja, ehm, wat, We hebben straks zangerines, Zullen we die uh, kwart voor doen? We gaan om kwart voor gaan we naar zangerines Een beetje, een beetje gok op de persconferentie. Ja, precies ja. Dat we daar mooi bij in zitten. En eh, ja, wat, jij zei dat net ook al. Dat niet buiten levensgevaar. Dat is ja, precies. Best wel raar, wat ik dus me dus afvroeg. Kijk, misschien kan je denken dat ik dan niet heel intelligent ben. Maar niet buiten levensgevaar. Ben je dan wel buiten levensgevaar of, gevaar, of ben je dan in levensgevaar? ik wist het niet hoor. Ik denk in, ja. En ik dacht, we gaan straks zangerines interviewen. En nou, misschien, ik weet niet hoe het met zangerines is. Misschien weet hij ook helemaal niet wat dat betekent. Zangerines weet eh, vrij weinig. <coughs> dat dus. Ja. Voor de mensen die eh, vanaf zomer ook even hebben geluisterd. Nou, dat was ongeveer het interview met zangerines. <coughs> de hele tijd. En eh, ja, dat, dat kan gewoon niet eigenlijk, vind ik. Maar zullen wij gaan luisteren naar een videospelletje, eigenlijk? Dat lijkt mij een leuk Ja, dat is wel leuk, hè? Videogames. Ja, ja, ja, van, Weet, je, weet je uit je hoofd van wie dat is?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 party downtown. I say you're the best, just for a big kiss. Put his favorite perfume on. Go play a video game. It's you. one minute you the hero, the next you the villain. We got up in this game gotta make a living. It hits you with the truth while you watching television. But still, these are the cars that we dealt. They kick you on the ground when you most need help. Until you dried up and they sit you on the shelf. And then you start to cry cause you all by yourself. So just know if you wanna wear the belt, the only way to excel is the soul that you sell. So I could care less about the clothes on myself. I'm trying to drive straight on a road made of nails. Yeah, I gotta pay the toll if I fail, or else it'll be another story to tell. I'm getting to the door, I can tell. I'm just waiting on the days that the glory prevails. Just because I'm losing doesn't mean I'm lying. They gave me nothing but doubt. First they waited, then they hated, then they counted me out. And just because I'm They say I lost my way, but first I showed them, then I sold them right in front of their face. All I know is keep going, shit don't stop until the hustle double up and put the click on top. Used to wanna have the bricks on lock till we went to prison, so we couldn't pick them locks. Easy decision, now a nigga think I lost my touch. Listen, if I ain't the realest ever done it, I ain't off by much. So please don't wake me up if I'm dreaming in the fast lane, speed, no safety belt. And this a marathon, pace yourself. In this race for wealth, talking shit just a waste of Brill, chasing me like chasing your tail, you never catch it. Respecting something you never get if you never had it. I'm looking back and laughing, this life of mine brought me all the way here from a life of crime. Just a constant reminder that the end I'll be all is the one who knows all, sees all, Be because. Just because I'm losing doesn't mean I'm They gave me nothing but doubt. First they waited, then they hated, then they counted me out. And just because I'm they say I lost my way, but first I showed them, then I sold them right in front of their face. Yeah. Well, these are my predictions. I'll be on the top 40 with a big hit. Traveling the world trying not to get sick. And I'ma get more friends on my friends list. And then after that, I'll be famous. And everyone I know will tell me that I'm changing. And then my cell phone will never stop ringing. And I'll be all over magazine pages. Yeah, and they'll play my songs so they boring. And if I ever do stop touring, uh, they'll treat me like a foreigner. Don't believe me, ask Lauren. Just because I'm losing doesn't mean they gave me nothing but doubt First they waited, then they hated, then they counted me out And just because I'm losing Doesn't mean I'll stop They say I lost my way First I showed them, then I sold them Right in front of their face Dom.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 Karim, ben je daar? Ik ben daar, ja. Ik sta nou. midden in het dorp uh, sta ik, eh, bij een mevrouw. En die mevrouw gaan we eventjes wat vragen stellen over het laatste nieuws over Prins Friso. Ja. nou, ik ga even een vraag stellen. Mevrouw, wat vindt u van het nieuws? Ik vertelde het u net. Wat is uw reactie erop? Nou, ik vind het hartstikke erg. Ja. En ja, ik bedoel, eh, of het nu een prins is of een gewoon mens, het is natuurlijk verschrikkelijk dat het hem overkomt. Ik vind het ook heel erg voor zijn moeder, wat voor zijn moeder ook voor iemand zou zijn. En ik vind het ook heel erg voor eh, zijn vrouw en zijn kinderen. Dus ik, hoop dat het goed afloopt. Heeft u persoonlijk wat met het Koningshuis? Nee, eerlijk gezegd niet, maar ik heb er ook niks tegen. Bent u bijvoorbeeld zelf al eens gaan uh, eh, wezen skiën of heeft de familie vaak skiet? Nee, ik ben helemaal geen wintersporter. Het lijkt me wel heel erg leuk, maar ik durf het niet. Langlaufen, dat is het meest sportieve wat ik op dit gebied gedaan heb. Oké, en uh, wat, het is nu groot wereldnieuws ook. Wat vindt u daarvan? Moet het wereldnieuws zijn? Eh, er worden veel extra aangeleid, terwijl er eigenlijk niks bekend wordt of niks bekend is. Nou, eh, misschien dat het gevaar van skiën en het lawinegevaar op deze manier, op een goede manier onder de aandacht komt. Dat vind ik wel nuttig. En ja, ja, verder, ja, als iemand uh, in levensgevaar is door zoiets, ja, het is geen nieuws, maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk. Oké, mogen, mogen wij u hartelijk bedanken voor het interview. En eh. Uh... succes nog. Ja. Uh, Niels, dat was ja. het interview. Ja, dat was natuurlijk... Uh, ja, schokkend nieuws natuurlijk. Ja, zeker. Maar ja, wij gaan gewoon nu gewoon even luisteren naar Jason Drulo. En dan hebben we misschien ah, daarna nog, een, nog een interview. ja. Als je iemand ik, ik, wil, ik wil echt als radiovlaggever, als ter plekke wil ik één ding zeggen. Terug naar jou, Niels. Hey, bedankt Karim. Ja, leuk hè, ja.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 dat was Jason Derulo met We Don't Wanna Go Home. En als het goed is hebben wij alweer Karim aan de telefoon. Karim. Klopt, klopt. Yo, eh, ja, even een eh, kleine tussenverslag. Eh, de beste prins Friso is met het skiën onder een lawine gekomen. ze zijn aan het skiën met het Koningshuis. En nou, het is natuurlijk wereldnieuws. Nou zijn wij benieuwd wat hier omgeving Zandvoort hier nou eigenlijk van vindt. Dus Karim, als het goed is heb jij nu iemand om te interviewen naar zijn mening van deze situatie. Eh, ja, nou half. Eh, oh. Ik sta hier voor de HEMA. Ja. Oh, oké, ja. Mooi HEMA. Ja. Ehm, ik kan nog niet even zo snel iemand in. Ik weet ook dat we zo naar het nieuws moeten. Ja.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 Feature your peak brown skin, girl, just give me the brown skin. Give me the sexiest one, girl. Girl, if you move your body one side Girl, if you give me the sexiest wine Tick tock, tick tock, the sexiest wine Girl, if you give me the sexiest wine Girl, if you move your body one side Girl, if you give me the sexiest wine Tick tock, tick tock, the sexiest wine Girl, if you ready for your good time Girl, if you give me the sexiest wine When me a spit for the I girl, bounce it like that Call it fluffy, hear me right So me tell her to fine And me want me and her to combine Give her the time in the room combining And out she's living on cloud nine Dear shot to the can feel by the eyes. To the head, to the head. Dear shot to the can feel by the eyes. SPs the girls over easy. We ever go and keep it light. None of them can block me nose. Tell me what how the girl is this one. Girl, if me move your body one side. Girl, if me give me the sexiest one. Tick tock, tick tock, the sexiest one.